12 uur. met het NOS Journaal. President Trump heeft zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn gevraagd op te stappen... omdat hij het vertrouwen in hem kwijt was. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis gezegd. Trump was er volgens hem al weken op de hoogte dat Flynn een gesprek had gevoerd... met de Russische ambassadeur over de sancties tegen Rusland. Op dat moment was Trump nog niet beëdigd als president. Volgens de woordvoerder heeft Flynn in juridische zin niets fout gedaan. In Amsterdam-Noord zijn zeker 15 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De mensen wonen allemaal in dezelfde flat. In dat gebouw zijn vandaag werkzaamheden uitgevoerd aan een afvoerkanaal. En dat heeft waarschijnlijk de problemen veroorzaakt. Forum voor Democratie spant een kort geding aan tegen de NOS om deelname af te dwingen aan het slotdebat, een dag voor de verkiezingen. Volgens lijsttrekker Baudet heeft de NOS veel te vroeg een keuze gemaakt. Hoofdredacteur Gelauf ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet. Volgens hem is het onmogelijk om alle partijen uit te nodigen, omdat de beschikbare zendtijd beperkt is. Een kat die werd vermist in Tilburg is na zes maanden teruggevonden in Oostenrijk. Een jager trof het dier dat Pepper heet verwilderd en vermagerd aan in de buurt van Wenen. De chip in haar lijf leidde naar Tilburg. Het is een raadsel hoe de kat de afstand van 950 kilometer heeft overbrugd. Mogelijk is Pepper in een vrachtwagen geklommen. En voetbal. Barcelona heeft in de Champions League een zware nederlaag geleden tegen Paris Saint-Germain. In Frankrijk werd het 4-0. Het was het eerste duel in de achtste finale van het toernooi. Over drie weken is de return. En dan het weer. Vannacht is het helder en met name in het noorden en oosten daalt de temperatuur tot rond of iets onder het vriespunt. Morgen stroomt de zachte lucht het land in. Het is zonnig en in Limburg kan de temperatuur 15 graden worden.